De mannen kregen gevangenisstraffen van 23 tot 28 jaar opgelegd... en moeten daarvan minimaal driekwart uitzitten. De mannen werden vijf jaar geleden opgepakt. In hun huizen werden grote hoeveelheden wapens, munitie en chemicaliën gevonden. Ze zouden aanslagen willen plegen om te protesteren tegen de Australische aanwezigheid in Irak en Afghanistan. Welk doelwit ze voor ogen hadden is niet bekend. Volgens de rechter werden de moslimmannen gedreven door een intolerante religieuze overtuiging. Stafchef Mullen van het Amerikaanse leger is tevreden over het verloop van het offensief in Zuid-Afghanistan. Volgens hem ziet het er naar uit dat er een goed begin is gemaakt. Hij kan niet zeggen hoe lang de strijd om de stad Marja gaat duren, maar in de voorbereiding werd er volgens hem gesproken van een aantal weken. De aanval op Marja begon zaterdag en was lang van tevoren aangekondigd in Afghanistan om burgers en vijandelijke strijders de kans te geven om te vluchten. Marja is een belangrijke basis voor de Taliban en een centrum van de opiumproductie. Bij raketbeschietingen op de stad zijn gisteren twaalf burgers omgekomen. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan president Karzai. Hij zei ook dat het type raket voortaan niet meer gebruikt wordt. Karzai heeft een onderzoek aangekondigd naar de dood van de burgers. Op de Olympische Spelen in Vancouver zijn de Nederlandse schaatsers buiten de prijzen gevallen op de 3000 meter. Het goud ging naar de Tsjechische Martina Sablikova, zilver naar de Duitse Stefanie Beckert en de Canadese Christina Groves veroverde het brons. Titelverdedigster Irene Wust, die op de Spelen in Turijn nog goud won, werd zevende. Renate Groenewold eindigde als tiende en Diana Valkenburg reed de elfde tijd. Schaatser Sven Kramer heeft in Vancouver zijn gouden medaille ontvangen. Hij reed gisteren een Olympisch record op de 5000 meter.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 Come put a little love in my glove box. Wanna yeah. dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket and a jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is.